Doorn. De Sander van Doorn. Ja, ik kon er zo even niet opkomen. Was, eh, was het best wel een behoorlijke klapper in uh, zomer 2009. Nou ja, ik vind hem nog steeds ontzettend goed. En ja, ik denk nou, ik zal hem toch maar eventjes voor de luisteraars nog eventjes noteren. Iedereen weer hartelijk bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, volgende week zijn we er natuurlijk weer. ja, een beetje een treurige mededeling. Ja. Volgende week is eventjes een laatste uitzending. Want dan gaan we even vier weken met vakantie. Een, een korte break. Even een korte break. Even vier weken gewoon eventjes het zonnetje opzoeken. Maar ja, dit kou is net weer. We zijn er helemaal klaar mee. Onze JK die gaat even de thuise kant eh, opzoeken. Ja, ja, ja. Nou ja, misschien... Eh, stop ik mijn koffer open en eh, stop ik jou en Joey er ook bij. Wie weet vliegen we wel eventjes naar de World Music Conference. Wie weet allemaal, het zou allemaal hartstikke leuk zijn. Helemaal stil.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 Leefbaar Almere is maandag alleen welkom als de lijsttrekker zijn excuses aanbiedt. Hij zou de PVV hebben vergeleken met Bruinhemden. De lijsttrekker van Leefbaar Almere ontkent dat hij die uitspraak heeft gedaan. Voor hun inzet tijdens de missie in Afghanistan hebben ruim 1900 militairen de herinneringsmedaille vredesoperaties ontvangen. De medailles voor de militairen die deel hebben genomen aan de ISAF-missie in de provincies Uruzgan en Kandahar werden uitgereikt door de commandant der strijdkrachten van UM, samen met onder meer vertegenwoordigers van de Tweede Kamer. Commandant van UM onderstreepte dat de Nederlanders in Afghanistan hebben gezorgd voor een solide basis voor opbouw. Een fundament gegoten in Nederlands beton dat nog lang zal blijven liggen, zei hij. Een Britse bende heeft twee jaar lang cannabis naar Groot-Brittannië gesmokkeld tussen bloemen uit Nederland. Ze loodsten de drugs door de havens van Essex en Hull. Op het hoogtepunt kwamen er wekelijks 250 kilo's cannabis binnen. De bende verdiende zoveel geld dat 60.000 pond werd vergeten en in een ondergrondse kluis lag te beschimmelen. De politie arresteerde de bendeleden na een undercoveractie van ruim een jaar. Een dronken spookrijder heeft vanmiddag op de A27 een ongeluk veroorzaakt. De man van 30 uit Litouwen reed van Gorkum richting Meerkerk tegen het verkeer in. Verschillende auto's konden hem ontwijken, maar een echtpaar uit Amersfoort bonste frontaal op de spookrijder. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De Litouwer is aangehouden. Hij bleek 3,3 promiel alcohol in zijn bloed te hebben. Dat is levensbedreigend. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of de man wordt vervolgd. Het weer, regen en natte sneeuw, die hier en daar kan blijven liggen.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 Yeah. Won't you hold on just for a